Volgens Wilders zijn al zijn uitlatingen over de islam waar. Hij riep de rechter op alle getuigen toe te staan die zijn raadsman Moskovits kort daarvoor had opgenoemd. Moskovits wil verschillende islamologen en rechtsgeleerden oproepen om voor Wilders te getuigen. Ook wil de verdediging Mohammed B., de moordenaar van Theo van Gogh, oproepen. Het proces tegen Wilders gaat over twee weken verder. Minister Eurlings vindt de problemen op het spoor door de winterse omstandigheden niet acceptabel. En volgens hem denken de Nederlandse spoorwegen en ProRail er ook zo over. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het uitvallen van treinen en het bevriezen van wissels. In de Tweede Kamer zei Eurlings dit nooit meer. En hij zei dat hij daarop is af te rekenen. De brouwerij van Dommels in Noord-Brabant stopt met het bottelen van het Belgische Jupiler bier. De eigenaar van beide merken, AB InBev, wil eerst overleggen met de bonden. Bij AB InBev in België wordt gestaakt uit protest tegen het ontslag van ruim 260 medewerkers. Om toch nog te kunnen leveren werd nog een voorraad bij Dommels gebotteld. Volgens FNV-bondgenoten kwam dat neer op het ondermijnen van de staking in België. De FNV had daarom zelf gedreigd ook een staking uit te roepen. Bijna iedereen gaat er dit jaar in inkomen op achteruit. Huishoudens met kinderen worden het zwaarst getroffen, zegt het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting Nibud. De meeste lonen gaan dit jaar met 1,25% omhoog, maar volgens het Nibud is dat niet genoeg om alle prijsstijgingen op te vangen. Het weer, Vrijwel overal droog. De temperatuur daalt vannacht tot lokaal min 4 graden. Morgen blijft het droog en schijnt de zon vaker.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 start washing all our worries down the drain. Rain is a good thing. Ain't nothing like a kiss out back in the barn. Wringing out our soaking clothes, riding out a thunderstorm. When the tin roof gets to talking, that's the best whiskey. Whiskey makes my baby feel a little frisky. Back roads are bogging up. My buddies pile up in my truck. We hunt our honeys down. We take them into town. Start washing all our worries down the drain. Rain is a good Johnson does a little dance, creeps on the rise, roll up your pants. Country girls, they wanna cuddle, kids out playing in a big mud puddle. Rain makes corn, corn makes whiskey, whiskey makes my baby. <laughs> Back roads are bogging up, my buddies pile up in my truck. We hunt our honeys down, we take them into town, start washing de kettingreactie van regen. Rain is a good thing, Luke Bryan. Hij schreef het samen met eh, Dallas Davidson en bracht het uit op een Capitol Record label. Eh, de cd die hij uitbracht eh, eind vorig jaar, december vorig jaar, heeft ook dezezelfde titel meegekregen.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 I heard it on the street that you were seeing someone It knocked me off my feet, I guess I walked in that one Yeah I haven't even cried, now you know that's a lie compensate. It's easy. It's cute. nothing staat alleen een voornaam voor eh, de schrijver en die luidt Marcel. En verder staat er geen achternaam bij van wie dit nummer dan voor die Jessica Andrews weer geschreven heeft. En dit, dit is Daryl Worley, The Best of Both Worlds. Door hem zelf geschreven samen met Jim Moose Brown. En hierin hoort u ook de pure country pop. Well, complicated to ever be described. Yeah, she's kinda like an angel with a wild side. In het begin had uh, eh, Steve Azar zoiets zo van... Eh, laat mij maar gewoon eh, mijn liedjes zingen die door anderen geschreven zijn... want daar ben ik beter in als in het zelf schrijven. Hij heeft zich toch verder ontwikkeld in het schrijven van eigen nummers. Zij het dan met behulp van onder andere Jason Young. En daarna zei hij van... dan wil ik ook zelf gaan produceren. En dat deed hij met dit nummer... En dat is iets wat we nu wel kunnen gebruiken. Ik zit naar buiten te kijken en dan zie ik alleen maar sneeuw en kou. En dan verlang je naar een beetje sunshine. Your dark hair draped across my pillow Since I finally got it right And as I watch you dream and twist it in the sheets Can't stop thinking about last night Well, I've waited so long, so long, so long for someone like you. And as this morning breaks through the window pane, it reveals the truth. baby, you're my sunshine, first light Find your way to places that only know lies. feel tries and bruised skies with hardly time to hold on. Or be strong, I'm strong. Cause like the dawn, you're pushing on the way. I tell you, you're my sunshine. Everybody needs a little sunshine. Your fingertips, a kiss to this tired face. It's like I'm young again. Well, I feel beautiful, but most of all, vulnerable. Since you broke in, baby, you're my sunshine, first light. Find your way to places that only know light field tracks and blue skies with hardly time to hold on or be strong. I'm strong, cause like the dawn, you push it on the way. I tell you, you're my sunshine. Everybody needs a little. you take me, take me, take me anywhere and everywhere you go. All the warmth you bring to this cold heart with the slightest touch is enough to know. Baby, you're my sunshine. Everybody needs a little sunshine. You're my sunshine. Cause like the dawn, you push it all the way. In het jaar 2010 eh, zullen we regelmatig meemaken dat er nieuwkomers zijn in de country scene. Onder andere Crystal Shawanda. Ik heb er nog nooit van gehoord. Ik heb even op haar website gekeken. Althans geprobeerd om op haar website te kijken. Maar dat is er ook nog niet eens hoor. Dawn of New Day, zo heet haar cd die zij heeft uitgebracht. Sometimes my match my lips my jeans my hips. I don't 2005. Toen werd door Dolly Parton een cd uitgebracht. En ze noemde de cd Treasures. Daar stonden gewoon volgens haar alleen maar prachtige liedjes op. En als je naar die cd luistert, dan wacht je ook helemaal in vervoering. Er stond één, eh, nou, nou ik moet het anders zeggen, daar waren een aantal artiesten die meespeelden op die cd. Onder andere Rodrigo Haddad. Een man waar ik eigenlijk nog nooit van gehoord had. Hij speelde ook alleen maar als uh, studiomuzikant op cd's van andere mensen. En dan nu... Nu heeft hij een eigen cd uitgebracht. Een nummer ook door hem zelf geschreven. From Brazil to Tennessee... It's getting hotter every day, like some July mornings in LA. But California's not my way, and it was too cold in Nashville for me to stay. Yeah. things I left behind. When I had my chance, I didn't think twice. And it feels like yesterday that I moved to Music City, USA. Don't worry, cause everything's gonna be alright. I'll talk to you, but I can't be Tennessee. Life is fun when it comes to me. From Brazil to Tennessee, it's a brand new game. side. For a moment, all the world was right. Just a music's paradise. From Brazil to Tennessee, life is fun when it comes to me. From Brazil to Tennessee, it's a brand new game that I can win. you there with me. Oh oh, oh, oh, oh, I'd love to be here forever and ever. Oh, oh, the sun, the sea, until we meet again, you and I, one destiny. Ik denk dat wij nog eh, veel gaan horen van deze jonge man hoor. I Keep Loving You, dat is een eh, track die staat op de cd van niemand minder dan Reba McIntyre. Keep On Loving You is een cd die zij eh, vorig jaar, eind vorig jaar heeft uitgebracht. Niet vergis, september 2009. Ronnie Dunn en Terry McBride, zij hebben één nummer mogen schrijven voor deze dame. En ik zet hem even terug, want hij begint ergens in het midden. En dat is niet de bedoeling hè? Job, That's what my mama always said. Faith is the belief in something more than what you know. That's what the good book says. You gotta play the cards you got. Who knows what fate is holding? At times you gotta go without knowing where you're going. That's why I keep on loving you. I keep on loving you. I keep on loving you. Lord knows we've had our share of fights, our sleepless nights, our ups and downs. We've had plenty Een van de rustige nummers op eh, deze cd van die uh, Reba McIntyre. U weet het, het is eh, cd van de maand. Dus elke uitzending draaien we daarvan twee tracks. I Want a Cowboy, dat is het volgende nummer... wat geschreven is door Katrina Elam. Ze schreef het al in 2004, maar Reba wachtte tot 2009 om het haar cd te plaatsen. Everybody told me he was a dream. It's your perfect. lost you forever. But forever's not in the cards. And though we had that loving feeling, somehow I still broke your heart. I tried to be the man it's in like birds without feathers. You know Michael Owen Miller, ook zo'n eh, nieuwkomer in de country scene. BKB Record Label is ook zo'n klein platenmaatschappijtje daar in Amerika. En dan David Reed, die heeft het geproduceerd. Allemaal redelijk onbekende mensen, maar eh, ik heb begrepen van die Michael Owen Miller... dat hij eh, toch een grote toekomst gaat krijgen daar in de country scene. Want hij is inmiddels al een contract aan het tekenen bij Arista. En we gaan er dus nog veel meer van horen, want nu gaat het grote geld erachter zitten. Dus dan moet er wel iets meer gaan gebeuren. Hè? Jennifer Nettles en Christian Bush. Samen luisteren ze naar de naam Sugarland Lux Edition. En hier staat een nummer op wat geschreven is voor een andere country grootheid. Er wordt ingeschreven dat hij nogal veel, veel vrouwen heeft gehad. Nog meer dan Cats levens hebben. En dat doen we dan maar gewoon eentje bij, hè? Well, vacation house at the beach, and a really small wedding, only about 300 people. Did I tell you I have kids? You're going to love them. They're going to need to go to college. Do you like reggae? I love reggae. On Tuesday nights, I like to go to trivia, so that's your night to go out with the boys, and then you can. Is this thing on? Steve Earl, Steve Earl. En als u country-liefhebber bent, dan kent u natuurlijk Steve Earle, Ja, dat dacht ik ook. Everyone wants to be amused. If you don't know what Steve Earle is, go buy his albums. It's all in there. Dat schrijft deze formatie Sugarland over die Steve Earle. Prachtige, prachtige man met een prachtige stem en prachtige liedjes schrijft hij hoor. Dit is eh, live opgenomen in het Bluebird Café daar in eh, Nashville. Steve Earle schreef het zelf, speelt het zelf op gitaar en zingt het natuurlijk ook. Hè? My Old Friend, The Blues. Just when every ray of hope was gone I should have known you would come along I can't believe I ever doubted my old friend the blues. Another lonely night, my name's town. And sleep don't take me first, you come around. And I know I can always count on you. My old friend the blues Lovers leaving friends let you down. You're the only sure thing that I've found. No matter what I do, I'm Friend the Blues. Dat allemaal door Steve Earle geschreven en gezongen. Dit zijn de eerste tonen van eh, Marry Me, geschreven en gezongen door Neil Diamond. Maar hier in Nederland is een man die heel grote fan is van die Neil Diamond. Say that you marry me Sometimes carry me And I will be there will give everything. And I will do anything that you need. Me too. some memories And maybe a dream or two will come true Who knows This I can say It shows. ook op de cd van die Neil Diamond. En nu dus terug te vinden op de cd van Colonel Grant. Too Good To Be True, zo heet de cd van een aantal jaren geleden. En op de cd van eh, Neil Diamond, daar zingt Buffy Larsen het duet. Maar hier eh, zingt het een zekere Petra Bakbier het duet met die Colonel Grant. Ronnie Dunn, die schreef het voor Brooks Dunn. Kan niet missen, hè? Cowgirls, don't cry. Her daddy gave her her first pony. Then taught her to ride. She climbed high in that saddle. Well, I don't know how many she'd been crying. Said, It's your daddy, you need to come home. This is it, I think he's dying. She laid the phone down by his head. Last words that he said Cowgirl, don't cry. Ride, baby, ride. Lessons of life show us all in time. Too soon, gotta let you know why. Dit zou eigenlijk op twee manieren uitgevoerd kunnen worden. Als een prachtige ballad of met een beetje drive, zoals eh, Brooks en Dunn dat kunnen. Cowgirls Don't Cry. Cry, cry, dat zegt dan Heidi Nieuwveld weer. Dus dat is een <laughs> beetje de tegenhanger van het vorige liedje. als u in uw eh, favoriete platenzaak komt... dan moet u binnenkort eens gaan kijken naar de cd van Cody McCarver. Misschien dat, hij, dat ze hem niet op voorraad hebben... want het is al een cd uit 2007. Maar ik heb hem pas geleden op mijn deurmat gekregen... met het berichtje daarbij van... Eh, dit is een cd, een oude cd... maar die jongeman is weer bezig met een comeback. Ik wist niet dat hij jongens. was. Heeft een prachtige country stem, schrijft weinig eigen nummers, maar... Oh, Jim, he lived on the edge of town. He'd walk the streets from morning to sundown. We all knew his name, but we called him crazy. He'd pick up cans just to get by, doing what he could to survive Had an old dog that never left his side, he called Daisy. The whole town warned me to stay away from him. I used to wonder who was better, those people or Jim. Cause if the world is round and we all We've all got a heart and we've all got a soul. And on the day that we're born, we all start to grow old. Think about it, it really comes as no surprise. wife. Probably gonna spend the rest of his life in prison. When he put that ring on Delilah's hand, he never thought she'd find another man. He never dreamed that he'd have to make that decision. When he fired those shots, did he buy himself a ticket to hell? I don't think heaven's any further away from the church than a jail cell. Cause if the world is round and we all preacher with a Bible in his hand, a long haired guitar picker, in a hillbilly band. As far as he's concerned, there ain't much difference, you see. Between Jim the preacher, the wino